11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brussel zijn EU-leiders al enkele uren bijeen om te praten over de vluchtelingencrisis. Het gaat onder meer over extra geld voor de opvang van vluchtelingen in de regio rond Syrië. Ook wordt gesproken over de herverdeling van vluchtelingen. Gisteren besloten Europese ministers dat plan door te drukken. Slowakije kondigde vandaag aan naar het Europees Hof te stappen. Een rechter in Canada heeft twee mannen veroordeeld tot levenslang... omdat ze plannen hadden om een passagierstrein te laten ontsporen... op de route van New York naar Toronto. De veroordeelden zijn een Tunesiër van 32 en een man van 37... die is geboren in de Verenigde Arabische Emiraten. De samenzwering kwam aan het licht door de infiltratie van een agent van de FBI. De Utrechtse woningcorporatie Portaal haalt 30 woningen uit de verkoop om vluchtelingen te kunnen huisvesten. In overleg met de gemeente Utrecht worden elk jaar huizen verkocht... wat geld oplevert voor onderhoud en nieuwbouw. Eenmalig gebeurt dat nu niet, omdat in asielzoekerscentra... met spoed ruimte vrijgemaakt moet worden voor het opvangen van vluchtelingen. Tom Dumoulin heeft geen podiumplaats behaald op het WK tijdrijden in het Amerikaanse Richmond. De Limburger eindigde als vijfde. Het goud was voor Vasil Kirijenka. De 27-jarige Witrus werd op een verrassend podium geflankeerd door Adriano Malori en Jerome Coppel. Twente is uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg verloor met 2-1 van FC Groningen. Ook Ajax is door naar de tweede ronde. De club won in eigen huis met 2-0 van de Graafschap. Zondag topklassers Koninklijke HFC en HBS verraste clubs uit de Jupiler League. HFC won met 3-2 van FC Eindhoven en HBS versloeg FC Os met 4-1. Het weer, het is vrijwel overal droog. Vannacht neemt de bewolking weer toe vanuit het westen. Morgen trekt er in de loop van de ochtend een gebied met regen of motregen vanuit het westen het land in. In de avond wordt het dan droger. De maxima liggen rond 17 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1113. En eh, we gaan weer naar 15 nieuwe muziekwerkjes hier op ZFM Zandvoort. Een lange lijst van prachtige muziek. Geen nieuwe muziek ook in dit uur. Maar ja, maakt niet uit. Er blijft zat en zat over. Ga er maar eens lekker voor zitten voor een uurtje ontspanningsmuziek. Veel luisterplezier. Kisumu. Aya, aya, aya, Aya, hey, Aya, hey, Etira diaba Kisumo, Kisumo bear, Kisumo. Etira diaba Kisumo. Ay ay ay, eh, etira diane pacho. Ay ay ay, eh, etira ne pacho. Ay ay ay, eh, etira ne dala. Kisumo bear, Kisumo. Etira ne pacho. Kisumo bear, Kisumo. Etira ne dala. matera anna dwaro kenda onge nga matera bini dong bini dong jadala bini dong bini dong jatelo bini dong bini dong osiepna bini dong bini dong jatura bini dong bini dong jadala bini dong bini dong jatelo bini dong bini dong osiepna bini dong ay ay, ay. omenamid kibuye etera dyane muta mutamid kibuye etera dyane gege ngegemid manyata yawa etera dyane kisumu obambomid yawita etera bini bini bini dong dong dong bini dong binidong jedala binidong binidong jedala binidong binidong osyepna binidong aye aye aye aye yeah, yeah.